Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Zalm bekendgemaakt namens de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het gat op de begroting dat hierdoor ontstaat... wordt waarschijnlijk opgevuld door de zorgpremie te verhogen met enkele euro's per maand. Het dodental door de aardbeving in Mexico is opgelopen naar 225. Volgens de Mexicaanse autoriteiten kwamen bijna 100 mensen om in Mexico-stad. En in de staat Morelos, ten zuiden van de hoofdstad, zijn ruim 70 doden gemeld. De beving van gisteravond had een kracht van 7,1. Tientallen gebouwen stortten in en tussen de omgevallen muren wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Een man uit Purmerend is in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel voor een aanslag op een woonboot in Wormer in 2015. De bewoner kwam daarbij om het leven, zijn vrouw raakte zwaar gewond. Al eerder werd bekend dat de dader zich had vergist. De bom was bedoeld voor de bewoner van een andere woonboot. Die zou de zus van de dader hebben misbruikt. Naast de celstraf moet de man ook 200.000 euro betalen aan de vrouw die zwaar gewond raakte. De Amerikaanse bokser Jake LaMotta is overleden. Zijn bijnaam was The Bronx Bull, maar bij het grote publiek werd hij vooral bekend als Raging Bull. Zijn levensverhaal werd verfilmd met Robert De Niro in de hoofdrol. Jake LaMotta won 83 van zijn 106 partijen. Hij stond zes keer in de ring tegen Sugar Ray Robinson... die bekend staat als een van de beste boxers aller tijden... en bezorgde hem zijn eerste nederlaag. LaMotta overleed in Miami aan een longontsteking. Hij was 95 jaar. Het weer, opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen zonnig en dan kan het in het zuiden 20 graden worden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste vertraging is er op dit moment bij Amsterdam. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg 10 kilometer. De vertraging is daar ruim een uur door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 amstelveen ook maar bij knooppunt Kooimeer 9 kilometer door bergingswerkzaamheden. Daar zijn ook twee rijstroken dicht en is de vertraging een half uur. Op de A10 de ring van Amsterdam staat het vast tussen Zeeburg en knooppunt Koenplein. 6 kilometer daar in totaal. De vertraging is meer dan een uur, want ook daar is een ongeluk gebeurd en zijn twee rijstroken dicht. Verder veel vertraging vanmiddag op de A16 Rotterdam-Breda... tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knopend Ridderkerk. Er staat daar 6 kilometer. En er staat een kapotte auto op de A27 Utrecht-Almere bij Hilversum... waardoor de rechte rijstrook dicht is. En dat levert 5 kilometer file op. Tot slot ook 20 minuten vertraging op de A44 van Amsterdam naar Den Haag...